12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De huidige tijd, de zomertijd, moet behouden blijven... vindt sportkoepel NOC-NSF. Als Nederland hem afschaft, zijn sporters de dupe... omdat ze dan alleen nog in de weekenden buiten kunnen trainen. De Europese Commissie wil van lidstaten horen... of ze af willen van de zomer- of wintertijd. De komende nacht gaat de klok weer een uur terug... en wordt het dus eerder licht. Saudi-Arabië weigert de verdachten van de moord op journalist Jamal Khashoggi uit te leveren aan Turkije. Volgens de Saudis kost het onderzoek naar de zaak tijd en worden de verdachten gewoon in Saoedi-Arabië berecht. Khashoggi werd begin deze maand vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul, vermoedelijk door een Saoedisch doodseskader. Ziekenhuizen in de omgeving van de failliet verklaarde IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaart in Amsterdam staan te trappelen om het ontslagen personeel aan te nemen. Onder meer het Amsterdamse UMC en het Sint-Jansdal in Harderwijk... vragen ontslagen medewerkers om te solliciteren. Het is druk op de polies nu de andere ziekenhuizen niet meer open zijn. In Sydney en Melbourne voeren demonstranten actie om aandacht te vragen... voor de situatie in opvangkampen voor asielzoekers. Australië vangt vluchtelingen op in kampen op eilanden. De demonstranten zeggen dat vooral de gezondheid van kinderen... in de kampen op eilanden gevaar loopt... Artsen en hulporganisaties zien bij een toenemend aantal kinderen psychische klachten. En bij een speciaal opgericht meldpunt voor seksuele intimidatie in de cultuursector zijn sinds juni 26 klachten binnengekomen, meldt Trouw. Geen van de klagers heeft aangifte gedaan. De Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten vindt dat jammer. De klagers doen geen aangifte omdat ze dan niet anoniem blijven. De meesten zijn bang voor carrièreschade. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het binnenland geregeld zon... maar aan de kust ook nu en dan een bui. Daarbij is kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden, morgen bijna overal droog en een graad of 8.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 We've seen it around the world. Well, all that we're told is this. So get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks and no matter. too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget, for we going to bed and we gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay.